Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM neemt voorlopig geen koffers en andere zware bagage mee op vluchten die uit de Egyptische hoofdstad Cairo komen. Passagiers mogen alleen handbagage meenemen. Het gaat, zegt de KLM, om een veiligheidsmaatregel naar aanleiding van de crash zaterdag van een Russisch passagiersvliegtuig boven de Sinaï. Het onderzoek naar de ramp is nog niet afgerond, maar er zijn sterke aanwijzingen dat het vliegtuig een bom aan boord had. Op het voormalige DSM-terrein Gemelot bij Geleen is vanavond brand uitgebroken in een ammoniakfabriek. Daarbij is een werknemer licht gewond geraakt. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur in de fabriek van OCI Nitrogen te bestrijden. Inmiddels is de brand onder controle. Er is geen ammoniak vrijgekomen. De Duitse regeringscoalitie heeft eindelijk een akkoord bereikt over de komst van drie tot vijf speciale registratiecentra voor vluchtelingen. De centra zijn vooral bedoeld voor vluchtelingen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Binnen twee weken horen ze of ze in Duitsland mogen blijven. Verder komt er in Duitsland een vluchtelingenpaspoort om de communicatie tussen de verschillende instanties te verbeteren. Particulieren die hun woning via websites als Airbnb verhuren... moeten aan dezelfde regels voldoen als hotels. Dat eist de Europese brancheorganisatie Hotrec. Volgens de hotelbranche is er nu sprake van oneerlijke concurrentie... en moet de consument beter beschermd worden. De branche wil dat gemeenten een vergunningensysteem opzetten... voor particuliere verhuurders. Ook moet worden gekeken naar veiligheid... en mogelijke overlast voor omwonenden. De Europese Commissie is overvallen door nieuw gesjoemel van Volkswagen met uitstootgegevens. Het gaat dit keer om de CO2-cijfers van 800.000 auto's die in Europa zijn verkocht. Volgens het Britse persbureau Reuters blijkt uit een brief van de commissie dat ze helemaal niets zag aankomen. Brussel heeft de lidstaten gevraagd of zij wel iets wisten en zo ja, waarom ze dan niets hebben gemeld. Het weer, vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de nacht weer droger, het koelt nauwelijks af. Morgen begint droog, later in de middag opnieuw regen. Het blijft zacht met maxima tussen 15 en 17 graden. Dit was het. boarded the plane, touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.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 Als je dit nummer hoort, dan vergeet je toch werkelijk alles. Dan denk je ook niet aan andere dingen of zo. Dat, uh, tenminste, volgens bepaalde <laughs> luisteraars. Oké, het volgende nummer is eh, van Bright Eyes. First Day of My Life. Misschien ken je het wel van de NS-reclame. Bij ons hoor je hem helemaal. day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. Night Eyes met The First Day of My Life. Je luistert eh, naar het programma van ZFM tussen app en vloed. En normaal doet eh, onze grote vriend en collega Charles Duif eh, dit programma tussen 10 en 12. En er zit er eentje achter mij te hoesten. Ik weet het niet. hallo, zitten wij in Buren? Oh. <laughs> nee, dat is goed jongen. Goed. Charles, ik hoop dat je je een beetje beter voelt en... Ehm, dat, is ik, eh, dat ik jou een beetje een plezier kan doen met, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, met deze muzikale fruitmand. Dus de volgende eh, is ook voor jou. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again Guess I have to hitchhike to the station With every step I see face Like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play. Mixed up inside, and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island Serenade. Wat voor drie. De jongens uit Rotterdam, de Amazing Stroopwavels met Oude Maasweg. Oh jee, oh jee, oh jee. Nou goed, ik heb een, eh, een verzoeknummer... Ehm, die wordt gevraagd van Boys to Men. Dat is van, uh, ja, door Mama hem zelf. Ik heb alleen dat, eh, dat nummer niet... Ehm, hmm, die jij zoekt en die jij vraagt. Mag het ook een ander zijn? Van <laughs> anders dan... Ja, dan denk ik dat mijn hele digitale platenbak eh, een beetje over de kop gaat. Ehm, ik eh, zet even een ander nummer op en dan ga ik in ieder geval eventjes zoeken voor je. Althans, dat probeer ik dan. My love, there's only you in my life. The only thing that it's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. Lionel Richie en Diana Ross met Endless Love. Ook een lekker tijdloos nummer. En het past helemaal eh, tussen hebben vloed. Want dat gaat alle kanten om natuurlijk. Nou, voor Mama's IFM hebben we nog toch een verzoekje. En dat is, eh, dat is deze geworden. Boys Do Men, helaas. Ik hoop dat deze ook goed is. Maybe I quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess i never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Mind van Elvis Presley. En deze was speciaal voor uh, Mama ZFM. En ehm, ja, we hebben het, die hebben we wel gevonden. Die zit toevallig wel in mijn digitale platenbak. Ik moest wel graven, lag helemaal onderin. Maar dat geeft niet. Dat, eh, dat doen we met alle plezier. Nou ja, degenen die uitgeklokt hebben, eh, die zijn weer thuis. En ja, in het eerste uur heb ik al een stukje van gedraaid. Maar toen werd het ruw onderbroken door... wat was het, een blikseminslag of vallende bankstel? Ik weet het niet meer. die komt in ieder geval. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. this way when I hear you say hello. and Hello. Neil Diamond met Hello. En je luistert naar uh, eh, ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En eh, we hebben het hartstikke druk vanavond. Ik kan merken dat ik een tijdje weg ben geweest. Eh, er werd al gevraagd van, god, ben je het land uit? Zit je in Cuba? Heb je een prijs gewonnen? Of eh, misschien wel de postcode loterij? Nou, geen van allen is waar. Ehm, het zou eigenlijk een gedicht moeten worden. Maar goed, dat, dat zit er niet in. Tenminste, ik krijg het niet in rijm. Het maakt niet zoveel uit. Ehm, dit is eh, voorlopig mijn laatste uitzending. Omdat ik... ja, naar het huis ga met de witte jassen, zeg maar. En daar ben ik een, een, een ben ik daar een poos. En eh, met een poos, eh, ja, dat, kan een week, twee, drie weken zijn. Kan een maand zijn. Time will tell. En uh, omdat ze zeggen van, god, ik heb er hartstikke veel zin aan. nee, maar het is wel, <laughs> het is wel nodig. Mijn, mijn bruisklier is dusdanig gekrompen. Ja, er wordt weer een stukje aangezet. En dan kan ik weer bruisen natuurlijk. En dat doe ik natuurlijk ook met alle plezier. Maar goed, dat heel eventjes in het kort. Ik heb weer een verzoeknummer klaarstaan. Wat dacht je daarvan? Van Gavin de Craw. Met het nummer Young Love. Ik heb geen idee wat voor een nummer het is. Het is eh, aangevraagd eh, door iemand die altijd luistert naar Tussen Ebb Vloed. Dus die kent eh, het format een beetje. En zo niet, ja, dan, dan ik zeggen bittere ballen. There's no need to beg, babe That's my open pocket You take the money from me, I can scrounge gave me a fever that will not come down. Oh, babe, you're a young woman cast aside, ostracized, left on the sidewalk of my lonely. too. Now everything is untrue. Oh, your eyes tell the lies of the lines that you said. now that I love you, oh, I wish we would never met. scared of the bottle, afraid of the stairs. Young En de Crawl met uh, ja, schitterend nummer. Natuurlijk, ik ken het weer niet. Maar ja, dit dateren wel weer. Deze is van mij, voor jullie allemaal. Yes, I understand that every life must end. Uh -huh. as we sit alone, I know someday we must go Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. star my sins, never gonna let me win. Oh. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. ti. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. I come cleaner. Nothing new. Just Breed van Pearl Jam met, uh, ja natuurlijk, eh, Eddie Vedder. En die man die heeft ook een stem, nou, die kan zo bij de radio. Ik zou best die stem willen hebben, maar ja. Ik heb al zoveel mee, zeg ik dan. <laughs> ik kreeg net een, eh, een berichtje van, van een luisteraar, een oplettende luisteraar. En die zegt van, wacht eens eventjes, maar jij bent toch die jongen die ook de nacht van de blues heeft gedaan? Ja, dat ben ik. Sorry. En ik had dus gezegd, ja inderdaad, dat, dat ben ik. En toen zei ze van, ja, wij horen het al aan jouw accent. Hoezo? Accent. <laughs> nou goed, ze vroegen dus een nummer aan. Dat is een nummer die heb ik ook gedraaid in eh, De Nacht van de Blues. En, uh, eh, en hij is van Etta. Neem je een flashback uit, eh, uit eh, de Nacht van de Blues. Dus ja, wanneer de nachten weer komen, eh, ja, time will tell. Ehm, maar als die komt, dan krijg je dat ruim van tevoren te horen. ik kan helaas vanuit het ziekenhuis geen uitzending doen. alhoewel, het, <laughs> nou het valt weer, natuurlijk. Oké, over, ehm, over accent gesproken. Ja, daar heb je hem weer, zeggen ze dan. Eh heb jij dan niks eh, met accent? Ja, natuurlijk wel. Volgende nummer. Rowan Hezen, november. Probeer het maar te volgen. Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt tijd hem naar te Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik ging aan en ik schrok ervan. Ik had je jaren niet gezien. Je waagt nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze in het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer de wind in wijde droom en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in hand en ik doch loop doe, loop doe. Onderweg heb ik mezelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. Laat het veld en een boekje dicht. Maar wat blieft, dat was zo gezicht. Overdag de zon en s'nachts de maan. Ik was zo ogen niet weerstaan. Ik doe meer aan aan mezelf. Ik doe dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. En s'nachts in bed sloop ik net, komt er geen op bezoek bij mij. Mijn bed is en ik droom haar staan. Hij is iets zacht, als doos, als vak. En ik draai me om. En in de wereld vistas eh, ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam door een stil. Tot een puntje aan de horizon. En een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid. De haven, ik kwam nergens voor. In Venlo hoogt hij hem naar Oostegon. Je keek mij aan en ik keek al aan. Van Kigos heer nou stond. Ik pigo handen en ik laag de wand. O gezicht en hoe naam. En hoe gekeken, hoor wegstreekt toen de zon aan den hemel kwam. Ja, dit is toch, dit is toch, dit is toch, ja, dit is heel erg, eh, <laughs> dit is gewoon heel erg mooi. <laughs> November van Rowan Hezen. Het is in het uh, Limburgs dialect, maar in Limburg heb je ook twaalf verschillende dialecten, dus eh, het riekt naar Brabants en Limburgs, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan van Limburg, gaan we eens even naar New York, wat dacht je daarvan? De New York Minute van Don Henley. En Don Henley ken je natuurlijk van de eh, Eagles. Nou goed, ehm, er is natuurlijk... Eh, ja, ik, draai, ik draai muziek eh, op aanvraag, ik draai muziek voor iedereen. En, en zeggen ze van, god, is er nou een plaat waarvan je zegt van... Hmm, dat, is, dat is gewoon echt jouw nummer, ja, dat heb ik wel. En normaal in de nachten van de rock of van de reggae kan ik het niet draaien... want daar past je gewoon niet tussen. In het format van Tussen Ebb Vloed van Charles Duif, daar past het wel weer in. En ik zal jullie het eens laten horen. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt en de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand. Tot de zon ondergaat, in het binnenland. In wit zand. In wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden ver van dit strand, in wit zand, in wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden en ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet. Hoe minder ik denk, in goed en in kwaad. In waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van die baai die Zuidhoos. It's the voice of hope. It's the ik moet helaas dit nummer eventjes onderbreken, want ik heb nog een nummer klaarstaan. En eh, die wil ik jullie ook uh, meegeven, want we lopen richting de klok van 12 uur. En uh, dat is een nummertje van... Ja, wacht maar even met spelen, jongen. Hé? Hey? Billy Joel, Piano Man. nine o'clock on a Saturday. a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 Ja, met Billy Joel gaan wij richting de klok van 12 eh, uur. Het zit er alweer bijna op. Het vloog voorbij, het ging mij veel te snel die twee uurtjes. En eh, ja, ik hunkere nu al naar meer. Dus ja. Toch maar eens even kijken hoe we dat gaan doen. Eh, want ik kan ook niet zo lang zonder het draaien van muziek. Die jullie mooi vinden, die ik mooi vind. <clears throat> ik ben in ieder geval blij dat ik het even over kon nemen van Sharon. Ondanks dat, de ja, de omstandigheden. Eh, goed. Charles, ik hoop dat je snel beter bent, vriend. En eh, ik hoop dat je deze muzikale fruitmand hebt kunnen waarderen. En voor iedereen die uh, het verzoekje heeft ingestuurd... dankjewel, want jullie hebben de lijst met, ja, tenslotte samengesteld. ik doe het zelf niet. En het enige wat ik kan, ja, kan zeggen tegen, tegen iedereen die luistert in ieder geval... ik heb er al een vaste slogan in. Dat is zing, vecht, huil, bid, lach, werk, maar blijf bruisen.